VVD-kamerlid Elias vroeg de minister om het Amerikaanse systeem te overwegen. Daarbij mogen auto's elkaar links en rechts inhalen. De minister wijst erop dat veel wegen maar twee rijstroken hebben... en dat voor auto's en vrachtwagens andere snelheden gelden. In Ordal, in het zuidwesten van Noorwegen, heeft een man gisteren een lijnbus gekaapt en de twee passagiers en de buschauffeur doodgestoken met een mes. De man is aangehouden. Hij raakte zelf ook gewond. Of dat bij de aanhouding is gebeurd of al eerder is onduidelijk. Volgens de politie komt de man uit Zuid-Soedan. Het CDA-partijbestuur heeft de advieslijst voor de Europese verkiezingen vastgesteld. Oud-lijsttrekker Wim van den Kamp staat op een derde plaats. De nummer 1 was al bekend, Esther de Lange. Bij een ledenstemming versloeg zij van de Kamp. Op het voorjaarscongres van de partij in februari wordt de definitieve lijst vastgesteld. Minister Opstelten vindt dat de politie een Poolse veelpleger niet op de trein naar Berlijn had moeten zetten. Net als de korpsleiding keurt hij de actie, die door de agenten werd gefilmd, af. De politie in Almelo zette de Pool op de trein nadat hij voor de 66ste keer in een half jaar tijd had ingebroken. Volgens de agenten wilde hij zelf graag terug naar Polen, maar had hij niet genoeg geld voor de reis. Het vliegveld Eelde in Groningen kan niet overleven zonder blijvende overheidssteun, concludeert de Noordelijke Rekenkamer na onderzoek. In de regio wonen weinig mensen en er is een moordende concurrentie van luchthavens als Lelystad en Eindhoven. Sinds dit voorjaar kunnen grotere toestellen gebruik maken van Eelde, maar daar kwam tot nu toe weinig van terecht, zegt de Rekenkamer. Het weer, vooral in het noordwesten en noorden nog een enkele bui. Verder opklaringen. Het koelt af tot lokaal 3 graden met kans op vorst aan de grond. De dag begint met de zon, maar vanuit Zeeland gaat het weer regenen.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 with the heart of a child and the wit of a fool. So wonder why I don't try to build a wall around you. And I watch as your all